Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de Olympische Spelen in Rio hebben beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen brons veroverd. De zestiende medaille voor Nederland. Ze versloegen de Russen Kazilnikov en Semenov in twee sets, 23-21 en 22-20. Usain Bolt heeft in Rio zijn tweede gouden medaille veroverd. Na de winst op de 100 meter was hij ook op de 200 meter de snelste met 1978 honderdste. zilver was voor de Canadees Gras, het brons voor de Fransman Lemaitre. Giurandi Martina eindigde als vijfde op 100 honderdste van het brons. Toerisme wordt steeds belangrijker voor de economie. Vorig jaar werd er in die sector 5% meer uitgegeven. Voor het tweede jaar op rij, meldt het CBS. In de toeristenbranche gaat 72,7 miljard euro om. Buitenlandse toeristen gaven vorig jaar 20 miljard euro uit in Nederland. Een stijging van 13%. Het aantal mensen dat in Nederland in de toeristenbranche werkt steeg met 3%. In Suriname is een medewerkster van een reisbureau opgepakt wegens fraude met vliegtickets. Ze verkocht tickets van de maatschappijen KLM en SLM, maar de klanten kregen nooit iets geleverd. Tot nu toe hebben tien klanten aangifte gedaan van oplichting. Het schadebedrag zou rond de 13.000 euro liggen. De Verenigde Naties geven toe dat zij mogelijk een rol hebben gespeeld bij de uitbraak van cholera in Haiti. Tot nu toe sprak de organisatie dat tegen, ook in rechtszaken. In 2010 brak cholera in Haiti uit. Honderdduizenden mensen werden besmet. Ruim 9200 overleefden het niet. De uitbraak zou mede veroorzaakt zijn door een slecht aangelegd rioolsysteem op een VN-basis. De VN onderzoekt nu wat de eigen rol was bij de uitbraak en wat er moet gebeuren om de verspreiding van cholera in Haiti te stoppen. Het weer, vannacht opklaringen, minimumtemperatuur 8 graden en er is kans op nevel of mist.